Defensie gaat door met het onderzoek naar het wangedrag in Oorschot. Hamas en Israël hebben vandaag over en weer raketaanvallen uitgevoerd... na een Palestijnse aanval op een Israëlische schoolbus. De twee inzittenden raakten gewond. De bus was geraakt door een antitankraket. Het was de eerste keer dat zo'n wapen werd gebruikt tegen een burgerdoel, zegt Israël. Bij een vergeldingsaanval op de Gazastrook kwam zeker één Palestijn om het leven... en raakte volgens Palestijnse artsen zo'n twintig mensen gewond. Vanuit de Gazastrook werden na de vergeldingsaanval tientallen mortieren en raketten op Israëlische steden afgevuurd. Twee raketten werden uit de lucht geschoten met het nieuwe antiraketschild dat het Israëlische leger voor het eerst gebruikte. De Nederlanders die in Ivoorkust zitten en die weg willen, moeten zich melden bij de Fransen daar, zegt minister Roosentaal. Met de Franse regering zijn afspraken gemaakt over hulp bij een eventuele evacuatie. Er zijn nu nog 22 Nederlanders in Ivoorkust. Door de gevechten tussen de troepen van president Bakbo en zijn rivaal Ouattara is het in Ivoorkust zo onveilig dat de Nederlanders voorlopig het advies krijgen in huis te blijven. Er zijn geen Nederlandse diplomaten meer in Ivoorkust. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen wordt een zonnige dag. Bij een matige westen tot noordwestenwind liggen de maxima tussen 11 graden dicht aan zee en 17 in het zuidoosten. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en loopt de temperatuur iets op naar 14 tot 21 graden. Dit was het in NOS. Je weet niet wat je hoort. ZFM. op 106.9. FM. invite us to begin the day. never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Tears said this was all we shared. We were scared. This affair with me, I love. try nobody, nobody. rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you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 vida